Thank you. doesn't doesn't doesn't. If it doesn't. Mensen, welkom op eh, DOTF Radio op vrijdagavond 19 november. En in alle stilte zitten wij hier te wachten op eh, de one and only DJ Jeff London. Of niet, Patrice? Ja, zeker weten. En waar blijft hij toch? Ja, ik heb geen idee. Ik heb ook geen idee. Zitten we hier dan met de ballonnen en slingers? Ja, het ziet er wel gezellig uit. Zullen bellen? Doe dat eens. Misschien eh, kunnen we dan even wat meer achterhalen waar hij zich uh, allemaal uit uit. Misschien kan de luisteraars intussen even vertellen waarom het een tijdje heeft geduurd voordat we weer een show hebben. Nou, ik dacht dat jij dat misschien wel kon. Ja, jij bent met de verbouwing hier bezig geweest. Oh, de verbouwing was het inderdaad. <laughs> Ja, bedankt voor de hint. Ja, we hebben hier uh, de hier al verbouwd, zeg maar. Niet de studio waar we hier nu in zitten, maar eh, eh, ja, ehm, het gebouw waarin de studio <laughs> zit, zullen we het zo maar zeggen. Die is eh, hevig onder handen genomen door eh, mijzelf en wat andere mensen. En dat is eh, fantastisch mooi geworden. Maar dat, ja, dat was zo'n bandy hoor. Dat moet je geen show gaan geven. Ik kan je vertellen dat als je als verbouwen bent met twee linkerhanden, daar komt zoveel stress in vrij. Daar kan een, een flink eindejaarsexamen niet tegenop. Dus ik, ik ben al lang blij dat het achter de rug is. Maar ondertussen zit ik eventjes de pols of ik Jeff te pakken kan krijgen. Dat zou mooi zijn natuurlijk. Zou hij al onderweg zijn? Nou, dat hoop ik wel, ja. Ik doe even use loudspeaker. Zo, Hey Jeff, je bent uh, on the air, man. Ja, tof hè? Ja. Waar, eh, waar hang je uit ergens? Ik eh, ben bij je om de hoek. om de... een beetje drama op de weg en alles met mensen die tegen elkaar aanrijden en rechtdoor die zo, vriend. Oh, oké, oké. Dus je, bent er bijna? Ja, ja, ja. Ik kom nu links de hoek om en dan sta ik voor je deur. Nou, de, de dus- Pijnenburg hangt klaar aan een touwtje en de, de, de spijkers om te poepen die hebben we in een emmer klaargezet. Dus maak er een beetje haast mee. Nee, nee, nee, nee, dat niet. Nee. Die spijkers moesten aan het touwtje. Nee, nee, dat is het niet. Maar jij bent er bijna dus. Kijk, eh, als je nu eh, naar beneden loopt, dan... Eh, Oké, nou dan zet ik die verschrikkelijk irritante intro van ons nog één keertje aan. Mensen, sorry, maar het moet eventjes. En dan, dan zien we jou zo. Ja, ik ga het hangen dan, ga ik even mijn zooi uitlaten en dan kom ik er binnen. Doe je dat lekker, is goed. Yo, hoi hoi. Ja mensen, het spijt me zeer, maar eh, dat verschrikkelijk irritante geluidje wat je altijd hoort als je wilt intunen, dat hoor je nou nog eventjes langer. Tot zo. Mensen, Elvis is in de building. Hallo. Hallo. Hoe is Jeff, jongen? Even de confetti uit mijn gezicht smeren. Welkom op je eigen verjaardag, benieuwd, ja, Jeff? Ja, allemaal slingers en shit en zo. Ja, vet, hè? Ja, echt Oh, er zit er ook beetje maar, merk ik nou, joh. Ja, hoe was de reis? Ja, kut. Echt ja? kut. Ja, op de heenweg, uh, ik, ik werd opgehaald en Bach natuurlijk. Ja. Eh, op de eenweg eh, waren er al. Moeten we er even een Medisch Centrum eh, West muziekje onder doen? Heb je dat zo? dat? Nee, heb ik niet. <laughs> Ja, blij door je mus, weet Maar op de eenweg naar mijn huis werd je, het opgehaald. er waren er allerlei aanrijdingen en files, et cetera. Dus dat liep al uit. Dus ik zat thuis wel helemaal te stressen van kut, kut, kut. Want ik wou je natuurlijk voor achter zijn. Ja. En toen gingen we dus net eindelijk weg. Ik kwam belt. Ja, ik sta voor de deur. Ik naar beneden met allemaal zooi. En eh, nou, toen bleek dus ook weer een afslag hier eh, afgesloten te zijn. Omdat het budget er natuurlijk even heen moet eh, gejaagd worden van uh, Rijkswaterstaat en wegbeheer. Ja, ja, ja, ja. Dus ja, moesten we even een stukje omrijden. Dus vol gas, 120, 140. En, Je bent er. Ja, precies. Ik snel voor die flitspalen mijn hand houden, weet je wel. <laughs> Nou, laten we beginnen met een welgemeend. Er is er een jarig, hoera, Ik kijk even naar die er allemaal dat kun je wel zien, dat is hij. Dat vinden wij alle zo prettig, ja ja. En daarom zingen wij fijn. Hij leven lang, hoera, hoera. Hij leven lang, hoera, hoera. Hij leven lang, hoera, hoera. Ieper de biep, Nou, ik nou, je ziet het. Ik moet vooral zelf de sfeer er een beetje in houden. Maar dat naarmate de avond voordat, dan komt het allemaal goed hoor. En ik zie, ik zie een heuse, heuse verjaardagsstoel. Ja, we hebben een verjaardagsstoel. Ja, ja, hoe vet is dat ook? En, ja. en het mooiste vond ik nog dat er speciaal voor in de wijk een bord was neergezet met zone 30. Dat vond ik wel heel speciaal. <laughs> <laughs> Dus gemeente Spijknissen en zo ook hartstikke bedankt. Dat was aardig wat geregeld. Ja, dat ja, was echt ja, cool. Ja, dat ja, tenminste mensen als heen Ja, dat zone 50. En dat, om dat dan weer te downgraden naar de 30 die borden verwisselen en zo. Dat moest al van tevoren worden aangevraagd. Maar Patrice, ehm, ook bedankt dat jij er natuurlijk weer bij bent. Ja, Patrice, hallo. Hallo. Wat hebben we er een hoop eh, moeite en tijd in gestoken. Maar wat wordt het tof. En eh, het is voor jou één grote verrassing. Niet voor Patrice, maar voor jou, eh, Jeff. Ja, ik weet echt serieus van niks. Ja, wij, wij, wij weten alles wel. een hele mooie flyer gemaakt, zag ik. Ja, lekker veel info. <laughs> ja. Dan krijg je ervan. Kooi je niet zoveel mee, hè? Nee, ik wist dat mijn naam erop moest en eh, een datum en een tijd en eh, ja, that's it. Oké, nou zullen we dan gewoon rustig aan dus, beginnen eh, met de eerste sounds van DOTF Radio. Ja. Featuring Jeff London's Birthday Bash. En dan zien we later de wel waarom ik mijn zwemspullen mee moest nemen. <laughs> At the Wheels of Steel mag ik een dik applaus DJ Simon! Yeah, yes! your soul, yo, just let it roll, let it roll. Let, let, let, let it roll, get roll. Let, it roll, get bold. Let, let, let, let it roll, get roll. Let, it roll, get bold. Let, it roll, get roll. Let, it roll, get roll. Let, it roll, get roll. Roll the intro, and I rock the verse. The routine is I take first, not second or third. Yo, I don't use that crack, but I'm as high as a bird. And I rock notes like an instrument, playing in the right pitch. Rock the left turntable, then switch to the right. Is what I'm saying to the DJ playing, while the crowd is slaying. I keep rocking, I don't ruin the pace, set it off. Check one, two in the place, don't let up, and keep pumping. Got the groove, you ain't that something. So when the music got your soul, yo, just let it roll, let it roll.

yes, smack you back and forth with no remorse. You want to know the source, the why, the what, the where, the when, the whom, the how. Well, let me show you now. From the preacher's back got to feature. Snap a his track as a teacher. The lyrical art of the miracle mentor. The one they sent for. I'm making you want more facts from a totally different angle And don't think you're able to handle or dismantle this rhyming device I'm booming So you better think twice Verify with a metaphor master, blasting everlasting with the faster snap. I rap house and I'ma say it loud. I'm gonna pump the crowd. Back in time to treat you to another rhyme. It's the future prime and I'm climbing up the ladder of lyrical fitness. As I do this, come and get this. Take part in the lyrical venture. Snap with the prime in the center. Let me enter your soul, overtake your brain, make you go insane. Once again, no time to pursue this. Wham! If you don't wanna do this, if you want it done, then you let me know. Then again, if you don't, just blow. Let it go. Come back if you're ready. If you're ready now, hold a steady. Make up your mind, otherwise get out. Cause I want to pump the crowd. Everybody say, oh, ho, oh, oh. ho. Everybody say, oh, ho, oh, ho. Everybody say, oh, ho, ho. Everybody say, oh, ho, ho. Well, I'm hyper, hypothetically spoken. I'ma do this right as a token of peace to the rapping nation. Proving a point, it's a combination of snaps. With the word of the king be a display of divine ingenuity. Rap hardcore that was built on a house frame. Kicking up, it's a whole new ball game. Get the feel of the musical power, minute by minute and hour by hour. Day by day as you keep on playing this record. You know what I'm saying? I'ma take this rhyme to an end. Cause I ran out of time to spend. But before I break on out once more, I wanna pump the crowd. execute my master plan and keep you hype and doing what you wanna do. Do what you wanna do. Do what you wanna do. Do what you wanna. Do what you wanna do. Do what you wanna do. Do what you wanna do. Do what you wanna. Funky mama got me going and Big Bad Jim is quickly growing. The way you do what you do, baby, has got me going crazy. Cause I've been waiting, I see your body vibrating in my acid house. Cause when you're massive behind, finally mine, I'ma make you shout. Don't be cool and put your guard. Please, oh please, don't leave me hard. I can read your body language. I need food and you're my shine again. So let the music play. Cause I got things to say. A dance to this place, step up in my way, come on, make my day. This is no game and I'm no toy. You either jump or stand destroyed. Cancel, delete, null and void. So, jump for joy. Jump, non-existence of our future generations to come. If not, we're done. Used and abused and destroyed by another one, some other one, discriminated, eliminated one by one. So get mental and waste no time. I came back to claim what's mine in terms of hip house and sound that I created. Yo, K, tell them why you made it. Just to make you dance, just to make you move, just to make you jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump. one and only DJ Simon! Wat vet weer gedraaid, echt ongelooflijk. Is hij in de buurt of niet? Is Simon in de buurt? Is hij niet in de buurt? Oh, kom eens even hier eh, Simon. Matti. Vince ook aangeschoven ondertussen. Hallo. Hallo jongen. Oh ja, hallo. Ik, ik ben dan. dan. <laughs> ja, jij zei Vince is aangeschoven meteen. Oh, hallo. Hallo, ja dat was... Eh, Non-Brabant zeg maar. Oh ja. <laughs> hey Simon, ja bedankt man. En ik zag meerdere mensen kijken van, wat een vette shit. Dat was al wat ouder hè? Eh, ja, afgestoft. Afgestopt. Van vroeger. Van vroeger, ja, dat was ook een beetje het plan, hè, om met je rustig te beginnen. Ja, dat was jouw, eh, mijn, jouw taak aan mij eh, eerder deze week. Dus Stond op de wishlist, ja precies. Moest even zoeken. Hey Vince, onwijs bedankt dat je er bent. En ik eh, kijk even naar achter, want zit Jeff dan nog ergens met zijn <laughs> muts op? <laughs> Jeff, kan jij heel even naast Vince staan als je wil? Ja. Niet te breed, hè? Niet te breed. Niet te breed staan. Ik heb een feesthoed gekregen nou. Dat is een beetje een March eh, Simpson eh, idee. Hoe, heet die gast uit Afrika? Die, of eh, die van die met die lange pet? Mfufu. Nee, met die lange pet zo. Murphy. Nee. Die rapper met die lange pet zo, met die lange klep. Jack, Jack Jack Perro, ja, daar lijkt je een beetje op, maar dan omhoog zeg maar. Ja, maar dan hey, hoe bevalt de verrassing zover, jongen? Ja, goed. Perfect. Eh, wie er allemaal aanwezig zijn en zo. Ik weet niet wie er nog komen en foto's en filmpjes gemaakt. <laughs> Eh. Tussendoor, dus ik moet even druk pauzeren met mijn, face mijn Maar goed, eh, Steve en, en Vince zijn er voor jou om een hele gekke set weg te geven. Ja, echt super vet. En ja, Steve heeft niet zo heel veel tijd. Die is hier echt tussen zijn agenda door na naartoe gekropen om toch nog even voor jou hier te kunnen zijn. dus we houden de haast er een beetje in. ja, precies. Ja, ik nou, denk... wat zeg je? Ze gaan we ons bek dicht nu. <laughs> En ik had ook niks te doen, dus ik denk kom ook even langs. Oké, okay, oké, okay, nou goed. Oh, gevulde eieren waren. <laughs> Mensen, mag ik uh, een dik applaus voor de one and only's DJ's Dark Raver en DJ's Vince? Yes! You say, you say, you say, you say, you say, you say, you say one for the trouble, two for the time. Come on, girls, let's rock that. Five, five, Freddy told me everybody slide. DJ spinning, I said, my, my, flash is back, flash back. Flash is bad, Flash is cool, Francois c'est pas Flash and I'll You say one for the trouble, two for the time. Come on, girls, let's rock that. disposition. like Brutus. We always knew this. On the strip, y'all, we can do this my way. This symphony was composed by me. Now your reps in jeopardy. Like the kiss of death to my foes, MCs are falling like dominoes. Oppose me, you must be a little crazy. Gonna unleash the sound and the fury. Hook up the mic real quick. It's a habit I just can't kick. And when I'm through getting loud, the crowd'll be in ecstasy. They'll rush the stage to get next to me. Let me pick the girl that's giving sex to me. It's time to collect my feet. Played by my side, ripping, running, sticking, gunning. The boy's still stunning. Heard don't obstruct this. Where's the trumpets? Give me the beat and I'll pump this my way. Bust, bust, bust it. Bust it. bust, bust, bust it. Here to rhyme, it's time to slay. You've heard the kid, now it's time for play. Rocking the beat that her programs. It makes no diff cause I'm so damn deaf. And I get this not ever. There's no fuss, it's just me devastating, debating. None of that in my domain. I'm the captain. Think you're hot? Light the match, then pray as the DJ starts scratching. Kid and play with the rep, notorious. Take a step. Why don't you just get on the floor? The rhyme ambassadors so hype, you wanna crash your door in. Cause players at it again, behave. I'm about to begin and do it my way. People saying. We're not serious, we're only kidding playing. Two guys, are oh, we shy? Bull. Like the tower, with an eye full. They said we couldn't rap. Said we were face men. How about tape? I heard when I was face then. Play was stamped a long time ago. I was a tramp before the video. You lose your breath, I'm deaf, and even though you try to fight it, you can't. So here we go. The kid is set, and I bet we get through this. I look at Blaine, he'll say, we can do this, boy. Clap your hands, jam is a can't miss. Feel free to just chant This here's a jam for fellas try to do what those ladies tell us. Get shot down cause you're overzealous. Play hard to get females get jealous. Okay, smarty, go to a party. Girls are scantily clad and showing body. A chick walks by, you wish you could sex her, but you're standing on the wall like you was Poindexter. Next day's function, high class luncheon. Food is served and you're stone cold munching. Music comes on, people start to dance, but then you ate so much you nearly split your pants. A girl starts walking, guys start gawking, sits down next to you and starts talking. Says she wanna dance cause she likes the groove. So Come on, Fatso, and just bust the move. Oh. someone could cure your lonely condition. Looking for love in all the wrong places, no just ugly faces. From frustration, first inclination is to become a monk and leave the situation. But every dark tunnel has a light of hope, so don't hang yourself with a celibate rope. New movie showing, so you're going. Could care less about the five you're blowing. Theater gets dark just to start the show. Then you spot a fine woman sitting in your row. She's dressed in yellow. She says hello. Come sit next to me, you fine fellow. You run over there without a second to lose. And what comes next? Hey, bust the move. try to make a move and she says no way. Girls are faking, goodness saking. They want a man who brings home the bacon. Got no money and you got no car, then you got no woman. And there you are. Some girls are sadistic, materialistic. Looking for a man makes them opportunistic. They're lying on the beach, perpetrating a tan so that a brother with money can be their man. So on the beach you're strolling, real high rolling. Everything you have is yours and not stolen. A girl runs up with something to prove, so can get this like a present. Bass is loud but never unpleasant. So when the music's got your soul, yo, just let it roll, let it roll. Let it roll, get bold. Let it roll, get bold. House groove, it's controlling y'all, and I'm rolling like a bowling ball. I'm hyped up, so believe that. Motherfuckers trying hard to achieve rap in house, but I'm best. Think I'm lying? Take another guess. Get it wrong again and I'll step in. This jam has got you kept in check. Get smooth with the house crew. Doug Lazy, getting crazy like a fox. I ain't a fool, you're not a pigeon, get off the stool. Bass and rhythm, you'll adore this. As for points, yo, I score this. So when the music got your soul, yo, just let it roll, let it roll. hype, to getting hype off. You wanna join the dance, tip troopers, cause you like to dance. So take this chance, my man. You say you can, but I know you can't do it right here. In the place I was anywhere, the place with my record on. You're moving on long thing meticulously, it is so. Take advantage of it. Cause I got you in a way nobody ever had you getting funky like this. And someone ever taught you notice what you answer me. The sound's going the style of my class. And show it's shown to the public that you, you loving me. Stepping to the scene with me and my man Fabian villain. You wanna know the truth? That's how I'm living. Train yourself from dancer to a phenomenon. You didn't know what it was, so you get some styling. Now you know what to do is take the opportunity and get wild and move. Or else you're gonna disappoint me. You wanna know why? Let me explain. See, to take things we worked out perfectly, and every now and then identifying it with the how do you call it? It doesn't matter. Make sure you get rid of it. Yeah, check out my melody, bringing the message about things which happen in reality, and also this, but it's a real thing. You wanna know the truth? Truth is how I'm living. body will sell sound. I make your heart pound up and down, round and round till you're spellbound. Mm. Stress I abreast with the rest of the fresh west. Obsessed with the best I possess, out of test less. Mm. Less with zest to impress, no request rest. Suggest I'm just out of breath, take a new guess. Mm. Never, cause I never ever endeavor to have a mm. moment of peace, please. I'll last forever. Mm. Driven by living and giving it all in the long run. Mm. I just wanna say I'm here to drop one. Mm. Beat up then, beat ups then, beat ups then. Beat ups then, beat ups then, beat ups then. Beat ups then. that a bit and Woman, oh, you nice, sweet, fantastic. Bitch up on the ocean that a bit titanic. Woman, you nice, sweet, fantastic. Bitch up on the ocean that a bit titan. Come on.

up, keep the party dancing. Boy, play the number sucker, you won't get a chance to. Biz made the music with the mouth I turn it out. Luke wants something, get soup, that's a douche. to the slamminest. When it comes to break, sucker beats can't handle this. Shake with my lumber when I rhyme with the number. The kind of break that keeps the party from going under. It's the anthem, the anthem keeps the party dancing. Roll play the number, sucker, you won't get a chance to. Biz made the music with the mouth butter, turn it out. Loot one sucker gets sick, that's a douche. Brothers be like bitches when the nine number switches. Bring that beat back, the nine number's fat. Like my check, so they ask me, harass me. We're on the same label when I'm known to break next. I'm the ruler of the rhyme, not ruler of the breaks. Like Uber Max, well, I makes no mistakes. The nine is a classic, I'm the master. Who you asking? Next to me, pawns of the hip hop songs. Do not try to test me, yo, I'm known to get messy. Got my nine millimeter. my dick, I put it in a sucker's mouth. So step up to me and take you out on the double. You're a pebble, I'm a boulder. I will mow you over for fun, son. I'm like Charles Manson, but I am truly Jesus and I'm much more handsome with the anthem. The anthem keeps the party dancing. The anthem, the anthem keeps the party dancing. The anthem, the anthem keeps the party dancing. The anthem, the anthem keeps the party dancing. It's the anthem. The anthem keeps the party dancing. The anthem, the anthem keeps the party dancing. The anthem, the anthem keeps the party dancing. Go, go. Some slammin', I rhyme to the is Like Ralph Cramden, I hymen, I How many of you suckers out there think that you can handle this? None of you. Sucker who? I show what the sucker do. Brothers pump your fists, girls give me a kiss. Brothers know a slammin', even that lover be dancing. you'll be playing it, Red Alert be slaying it. Kick Capri be cutting and the suckers don't be sayin' nothing. Even Clock Kick gives the nine number play. Clock don't be playing, he's a super DJ. They play the nine number and the people get sick. Girls act like I just gave them my did it. Brothers be yelling and fussing and cussing. while I like Brooklyn. Cats steady in front of yo, the floor's packed thick. Since the roof is on fire, let the motherfucking roof burn quick. The 90s don't be having it. Parties in the decades unknown that get slayed. Or breaks like this, I know why I steady piling on. And need something funky, so remember I'm the lender. I'm is Dark Raver en Vince. Yes! Mattie, matti matti matti. Ja, ben erbij, ben erbij, ben erbij, ben erbij. Dankjewel, dankjewel. Ook namens eh, Jeff natuurlijk, want Jeff die staat hier bijna bij mij in de buurt. Jeff Wonder is jarig, ja. Ja, misschien ook wel beter dat jij me even overpakt. dat mocht, inderdaad. ja. <laughs> Hoe was het voor jou om te horen dat eh, deze gasten met de hip-house of hip-hop begonnen nou, eigenlijk? Ik, ik, vind het sowieso natuurlijk een hele eer en super vet dat ze überhaupt eh, tijd ervoor vrijmaken om hier eh, op mijn verjaardag te zijn. Dat is sowieso respect uit de grond van mijn hart. Echt super tof. Geen probleem. <laughs> Doe jullie Graag gedaan <laughs> hoor! nee, dus daarvoor en hard, ja, sowieso van begin tot eind is het natuurlijk heel speciaal dat jullie hier zijn. En zet je ook heel, heel gevarieerd en heel vet. En, dus echt bedankt namens mij Graag en eh, alle luisteraars. En, ehm, ja, we kennen jou eigenlijk helemaal niet, dus we hebben maar van alles nee. gedraaid. Nou, ik had, ik, had, eh, ik had eerder ook nooit van jullie gehoord, dus ik dacht, ja, ik zie het wel, weet je wel. Eh. Ik hou heel wijs mijn mond. Ja. Nee, maar ik had wel, ik had wel een vraag voor, dus- voor Steve natuurlijk. Ik had, eh, ik, ja? Eh, ik had toevallig ook nog een, een, plaatje bij me van jou. Ik zag hem al eh, rond uh, slingeren. Dus ik had inderdaad wel een vraag of dat jij speciaal voor mij even... Wat zie je nou te wijzen? Of zit er nou, dat is een gaatje in je. Ja, Nou, maar zo, ik hoor mezelf toch ook. Dus hoort de rest mij ook, denk Ja, natuurlijk. Ik nee, heeft daar voor mij wel iets, iets leuks op vastzetten? Ja, die is wel heel oud, hè? Ja, daarom. Ik moet even aandacht gezet op mijn allereerste plaat die niet door mij is gemaakt, maar wel... Nee, precies. <laughs> Door Lex, door Lex. Ja, Lex. Lex van Koevoort. Met die neusje, weet je wel? Precies. Die Ja, ik heb de teksten lezen. Ik, eh, <laughs> one, eh, ik had hem gevonden. Ik denk, hé, hey, dat is die fan <laughs> en die plaat heet gewoon One Fuck Top Punch Punch. Ja, de Dark Wave stond heel groot op. Ik denk, nou, wat beters eh, <laughs> dan, dan, dat, dat, hij er wat opzet Dat is zeg maar de, de, de, de anthem van Rape the City 2. City 2, In Den Haag en uh, Statenhallen was dat volgens mij. Precies. Was je erbij? Ja, Nee. Oh. nee. ik, ik hou niet van die herrie. Maar deze zat tussen... Eh, ik heb laatst een hele mooie plaat van Mar op de kop getikt van eh, Rita en eh, Pim Jacobs. Of weet ik wat die toen had. wat En dan zat deze... Rita Reis, weet je nog? Ja, precies. En daar zat deze omheen als bescherming, zodat hij niet beschadigde zit ik, nou, dat vind ik wel tof, weet je wel. Zij was eigenlijk, kijk, zit een zo'n 50. Wist je dat die zo duur was? 50 wat? Cent? Euro. Jo. 50 euro, ja. Voor zo'n plaat? Ja, dus je hebt weer eh, verdiend aan me. Eh. Volgelijk. Nee, jij ziet er niks van, denk ik. Maar. Nou, wat een zeggen. Mijn handtekening is iets, minder dus waard. Maar ja, dat maakt niet uit. Eh, heb je geen stift toevallig dan een pen? Nee, daar had ik ook om gevraagd, maar ik kreeg een pen. Ja, ik heb een stift bij me, denk ik, ergens. Echt waar? Oké, okay, jij bent voorbereid. Ja, kom helemaal goed. Maar dat ga ik zeker voor je doen natuurlijk. Ja, als je dat zo eh, doen, dan graag. Dan is mijn avondje helemaal eh, compleet. En dan eh, kan ik zo meteen gewoon naar huis. En dan, <laughs> dan hoor ik laat het is geworden. Nee, dat niet. Doe zo. Ik heb een stef bij me, dus dat ga ik zelf doen. Ah, oké. Dus je, bent, ja, je bent gewend natuurlijk al die handtekeningen, hè? Ah, joh, één potnatje, allemaal hetzelfde, joh, niet uit. Precies. er zit andere plaat in, hè? Ja, dat is, uh, het ging ook echt om de hoes. Oh. <laughs> Nee, even, dus dat je het weet. Oké, okay, maar niet uit. Nee, precies. Nee, ja, ik, vind, ik ben gewoon heel erg gesteld op die Johnny Jordan plaat. En ik dat er gewoon een hoes voor hebben. En eh, ja, ik draai hem nooit, dus ik denk, nou gebruik die Nee, dat gaan we, nee. nee, dat gaan we doen. ga ik zo weer doen. Steve, we hebben ook wat eh, oh. voor jou. Want er is iets eh, gebeurd in jouw leven. Iets heugelijks. Vertel. Voor de mensen die nog niet weten. Precies. Ik ben vader geworden. Jazeker. Yeah! En wie had dat gedacht na nou, al die pillen en bakels en coke en, uh, en shotjes en eh, wat ik allemaal heb gedaan. En niet van één? Ja, nee, want het heeft wel gewerkt, hè? Want ze zijn verdubbeld. Ik was eens <laughs> zeggen, ja, het heeft het inderdaad gewerkt. Want wij eh, gingen voor één, maar dan kreeg er twee. En een jongen en een meisje. Dus die pillen zijn toch ergens goed voor. Je bent echt van niets, ben je helemaal gelijk, helemaal in de watten gelegd met en een jongen en een meisje. Ik denk dat heel veel mensen daar alleen maar van kunnen dromen. Zeg maar. Het perfecte stijl. Ja. Ik ben heel, we zijn er heel blij mee. En je gaat twee tassen. Ja, precies. Uit de prenet, prenetal. Ik heb die nou, zaak nog nooit gezien, hè? De laatste tijd. Twee cadeautjes voor je. Oh, one for him, one for her. Yes. Ik leg die eh, Ja, gooi die Jordaan even, op de grond. Ja, is goed. Ja. Zicht met de platen. Ja, kom goed. Ja, oké. Mag ik ze openmaken? Of, uh? Eh? Tuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja? Want uh, ik ben dol op cadeautjes, vooral van mijn kind. Kijk, hey, wat is dit? Een olifant. Oh. Ah, dat allemaal. En dan is die andere eh, een, giraffe een of zo? Wie weet. Een, een, eh, eh, ja, wat? <laughs> en het is ook echt een giraf ook. Het is ook een giraf. Ja, mag nooit meer aan. Hoe raad ik dat zo? ik ben heel goed met spelletjes. Hey, ik, namens Melody en uh, Miliano bedankt aan de crew van DOTF. Ik waardeer het onwijs dat ik ja, zo geliefd ben hier. Ik vind het altijd leuk om hier te komen draaien. En eh, bedankt voor de cadeautjes. En ook namens Mandy Trans die zit nu thuis uh, opgesloten in mijn huis. Die mag niet weg. <laughs> en, eh, ja, echt waar. Ik doe altijd deur op slot als ik wegga. Mag ze niet weg. Dus... Trouwens, ik ga eigenlijk ook een bloedcheck doen met de kinderen voor zekerheid. Maar dat is een ander verhaal. <laughs> Hey, bedankt voor de cadeautjes. En ja, wij komen hier nog een keer ja, computer. Dankjewel. Ik, ik, ik, denk dat sowieso heel veel vrouwen met kinderen even een test moeten doen om te kijken of het niet voor jou is, denk ik. Het <laughs> is wel zo. Ik denk dat de prenatal nog heel veel olifantjes en uh, giraffen gaat verkopen binnenkort. schrijf jij ze even één mei Ik schuif er één op. Mag je hem even over van Steve? Ik eh, neem even eventjes van, eh, van Jeff hier. En is leuk. Oké man. Hey, jij moet, uh, moet nou naar de volgende boeking? Ja, Oosterwijk. Oosterwijk. Ja, uh, verjaardagfeest van Niels, Novo Beats. Ik moet met Paul, Paul draaien, Paul lastig. Zou toch een goede vriend van je? Ja, ja die ken ik al zeker sinds de zomer. Dus, eh. <laughs> Eh, we zien je morgen in Parkzicht. Ja, daar ben ik bij. Ik ben om twee uur in de zaal na Stanton. En voor DJ Rob dus we gaan knallen morgen. Ik heb alvast een goede plaat uitgezocht voor morgen. Dus eh, we gaan rocken morgen. Nou, switch hem eh, als, je, als je kan eventjes je, je headphones met, eh, met Jeff. Ja, kom helemaal goed. Laat Want jij bent niet de enige die in de prijzen valt. We hebben nog ons Jeff hier in het midden. Ja, Jeff. Patrice. Yes. Yes. Hoe gaan we dit <laughs> goed aanpakken? <laughs> Hey, mooi, wat klinkt je lekker ontspannen. Ja, ik, ik kan je nou niet meer helpen. <laughs> Nee, nee dat begrijp ik. Ehm, heb je hem bij je of niet? Ik heb hem bij. Oké, oké. Ik heb hem bij je. Ja. Ja, ja, ja, ja. ja. <laughs> Jeff, jouw cadeautje. Kijk eens. Dames en heren, ik heb een hele mooie witte Hallmark-envelop gekregen. Nou, ik, eh, zonder eh, iets erop, dus ik kan hem mooi nog gebruiken. Ik ben er heel blij mee. Nou, kijk eens even dan. Oh, hij moet open. Ja, open even. Oh. ik zal hem even openmaken hoor. Even kijken. Er zit een hele mooie kaart in met 30 erop. Ik ben 30 jaar geworden natuurlijk. Oh, kijk, en er zit er nog wat, wat in. kunst. Moet ik even eh, de hele tekst eerst wat er eh, gedrukt is? als mensen even meeluisteren, mensen. Eventjes de kaart van Jeff. Altijd leuk om te horen. Nou, hij is sowieso eh, namens al mijn DOTF-vrienden en collega's uh, van harte gefeliciteerd. Zat erin. En er staat op je dertigste kun je niet zomaar doen waar je zin in hebt. Want je bent nu oud genoeg om te weten wat goed voor je is. Je bent ervaren genoeg om te weten wat slecht voor je is. Je bent slim genoeg om het verschil te zien. Dus drink je voortaan niet zoveel wijn meer, maar wel champagne. Proost. Hartelijk gefeliciteerd. En zat er nog meer bij? Er zit nog meer bij, maar ik oh, wil oh, sowieso oh, even bedanken voor de kaart. En iedereen eh, die dat mede mogelijk heeft gemaakt. Dat is heel fijn. En eh, al dat geld bij elkaar opgelegd gelegd voor een echte hallmark. <laughs> En dan heb ik nog een brief die zo te zien eerst door de hond is gepakt. Want de randjes zijn een beetje eraf gescheurd. Maar dat is eh, stilo natuurlijk, hè. Dat is een stijl. En, eh, mag, ik, mag hem voorlezen? Ja, tuurlijk mag je hem voorlezen. Ja, oké. Nou, de datum genoteerd 1911, dus hij is vandaag eh, geschreven. Beste Jeff, al jaren loop jij hier de deur plat. We hebben jou heel goed geobserveerd en wisten dus precies wat je nodig had. <laughs> Het is een beetje Sinterklaas. Nou, <laughs> Jeff is lachen en Jeff is knallen. Jeff kan muziek maken en draaien en dat doet hij als een malle. <laughs> Jij als rots in de branding willen we verzegelen. En omdat muziek maken je passie is. Puntje, puntje, puntje, puntje, puntje. Even spannend. <laughs> hebben we zo, monitors en een versterker kunnen regelen. Genieten van je vrienden. Ja, toch? Nee, meen je dat? Ja, dat meen ik. Echt Dat meen ik. Ja, het staat allemaal beneden, maar dat is allemaal geregeld voor jou. Dus voor jou, omdat jouw passie is draaien en voornamelijk muziek maken, en ik had je een geluidskaart gegeven. En je, wat je nodig hebt is een goede versterker en monitors. En dan, even, dan... even een beetje het verhaal erachter inderdaad. Nou, vertel wat, eens even, Wat dit eh, zo bijzonder maakt. Eh, nou, ik ben natuurlijk naast het draaien ook een beetje bezig met eh, muziek maken thuis, hobbymatig en zo. Maar ik heb er eigenlijk niet de juiste spullen voor. En dat... Ja, mensen die misschien wel weten omdat dat ze ergens mee bezig zijn en passie voor hebben, dat werkt gewoon niet lekker als je daar niet de juiste spullen mee hebt. En denken van ja, hè, hoe klinkt het eigenlijk ergens anders? Dus dat demotiveerde mij een beetje. En ik heb gewoon niet eh, die financiën om dat allemaal te regelen. Maar voor mij is het ook heel vervelend als je hier iedere keer zit. Hè? Dus dat, ja, precies. dus ik moest steeds hier komen produceren. En dat was voor mij ook geen pretje, weet je wel. Want het is dan wel leuk dat je goede spullen hebt. Maar de mensen om je heen, die, die, die verpesten gewoon eigenlijk je, die trek. En eh, die zorgen ervoor dat ze... Die staan gewoon succes in de weg. Dus eh, ja, ik had liever gezien... Uh, <laughs> nee, maar, nee, maar serieus. Echt uit de grond van mijn hart dan ja, iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt. En eh, ja, dat zijn stuk voor stuk ook mensen met een eh, passie voor muziek en die dat ook delen. Nou, die, zitten eh, om je heen en die waarderen je allemaal. Daarom, je en die, die toppen, gozer. Dat jullie dat voor mij over hebben en mij daarin nou. gewoon echt zo kunnen helpen, dat, dat waardeer ik echt enorm. Nou, dus bij deze, namens iedereen, die hier zit, heb jij wat je eigenlijk al... Dank. Maar het tofste vind ik nog gewoon dat Steve die plaat gaat signeren. <laughs> oh, dat heb je gedaan. gedaan, Kijk, hij staat er helemaal geweldig. Nee, echt super top. Wat is er mooier dan dat jij zeg maar de, de set overneemt van, eh, van Steve en van, uh, van Vince? Want waarschijnlijk zit je nou te pieken, of niet? Hè? te pieken dat je adrenaline hebt. Oh, ja, nou, <laughs> ik, ja, ik, weet niet. Zijn kan, ja, maar, en, en, ik ben zo nutteloos als weet ik veel. Dus- <laughs> nee, ik weet niet wat de planning is. Dus als, als inderdaad de bedoeling is dat... oh, ik, word, ik word gecorrigeerd, zie ik hier. Eh, nee, ja, ik zie kijk, En daarom hebben we Patrice. Het <laughs> is echt de rots in de branding op dit soort avonden als het helemaal ja, misgaan. Ja, ik steek mijn vinger al op. Ja, ja. Ik steek mijn vinger Oké, oké, eh, eh, Daar gaan we, daar gaan we. Hij schat Wat gaan we doen, Patrice? Nou had planning gemaakt. En uh, ja, dat kennen mij is helemaal in de soep gelopen. Ja, we hadden wel soep eigenlijk. Ja. Had begin van de avond alweer soep. Ik zei, wat is voor soep? Tomatensoep? Nooit Tomaten, gezien. Nooit gezien, nee. nee ik, volgens mij ehm, ga jij zo draaien. Ja, toch wel. En, oh, maar waarom stak je dan in één keer je vinger ja, nee, ja, ja, Candy, Candy, Candy, Candy, december. Ja, nee, Candy Cats. Ja, ja, ja. ja, het, is niet Candy Cats, maar het is Candy Cats. Nou, als jullie dat even vertellen, ga ik even kijken wie mij uh, eh, pinkt Nou, ga je, <laughs> eh. ga je plaat even klaarleggen dan. Oh, iemand ligt helemaal in een deuk van een humor. En maar zo zie je wel dat er wel mensen luisteren. Dat is toch leuk? Ja, dat zal, zal die één of die tweede wel zijn dan. Nee, dat is Romy. Dus Romy, bedankt voor het luisteren. Romy, bedankt. Supercool. Voor je, voor je yeah. dingetje. Dus. Dan gaan jullie maar gewoon verder. Nee, maar je moet je plaats pakken. Oké. Oh ja, sorry. <laughs> Patrice. Yes. We hebben 3 december een hele vette show. Ja. En dat is namelijk met echt een, een UK breakbeat held van mij. Dat is Candy Cuts. Ik zeg niet cuts, maar cuts. Ja, dat moet ik zeggen. Cuts. <laughs> dus 3 eh, december zeker erbij. Maar ik even interroperen, ik ga er vandoor. Oké, okay, Ik hey, bedankt maar voor je aandeel. Geen probleem, jongen. Steve, goede reis. En daar is Vince ook bij. En uh, ja, <laughs> gaan nog mensen weg. ben je nog? En daar is Vince ook bij. En Paddock ook waarschijnlijk. En eh, ja, dat wordt een hele gakje show. Zeker. Maar DJ Kenny Katz, ik zeg maar Uit Engeland. Katz, Katz, Katz. Is bekend van uh, New Rave Radio. Dat kan. En eh, ja, dat, dat, is best wel heel vet. En ik wil daar later wat meer over vertellen. Maar voordat we... Eh, ik, word hier heel <laughs> boos aangekeken door, door, door mijn kale vriend. Kom er eens even bij. <laughs> Wat wij allemaal niet boos kijken. Ik ben gewoon naar jou aan het kijken hoe jij aan het praten bent. En, en wat zag je? Ja, ik zag jou praten. <laughs> wil jij... Eh, wil jij wat... Kijk, ik zo chagrijnig dan? Nou, ik wil er niks over zeggen, maar... Oh, ja, je zei er al iets over. Ja, maar dat, dat, dat ziet iedereen wel, denk ja, ik moet Ik, ja, wat ja. Nou, was Jeff? Jeff, die ging dan naar huis. Jeff is naar huis. Ik moet draaien. <laughs> Hij ging met Steve mee naar Oosterwijk. <laughs> nou, wil jij het dan maar vol dan? Want hij moet draaien. Ik eh, zoek hem wel even. Er staat al iemand aan. Oh, is dat hem? Nee, dat is hem niet. <laughs> Kom. Ja, jij moet praten. hij, wordt al gehaald. ik ga niet praten. Jawel, dat kan je wel. Samen Nou, ik moet blijkbaar praten, maar ik heb niks te vertellen. Uh, Jeff is even zijn platen pakken. Ja, oh Vince, ik heb trouwens nog wel een vraag aan jou. Oh, hoi. Was, eh, laatst kwam ik jou tegen in eh, Scum. Scum. Scum, Katwijk, ja. Toen gaf je een briefje. Weet je nog wat erop stond? Ja, boodschappen die ik gehaald had volgens mij die Ja, twee dingen op een boodschappenbriefje. En weet je echt niet meer wat het was? Nee aardappels en rode bieten. Oh. <laughs> ja, maar die kan ik niet onthouden, die twee dingen. Nee, ja, dan zet je het ook niet op een briefje. Maar. Denk ik, ja. Aardappels en rode bieten, die heb ik een keer moeten halen waarschijnlijk. Ja, dat is heel erg. Ja. <laughs> Dus... En dat ik dat dan wel kan onthouden. Ja, normaal moet er altijd bij staan eh, kruimige aardappels en rode bieten van hak. Want precies, met appeltjes. Er moet echt precies op staan wat ik moet halen, anders komt het nooit goed. Ik kom altijd terug met de verkeerde aardappels. <laughs> Verkeerde boontjes. Dat is ook zo moeilijk, hè? Oh. Ja, dat is moeilijk. Oh, we hebben nog vragen. Waarom moet ik een vraag trekken? Nee, toch? Ja, ik oh, ja, Kom maar eventjes. Ik ken hem mijn hand niet, hè? <laughs> Dan ben je echt niet afgevallen. Dan ben je echt niet <laughs> afgevallen. Daar komt hij. Wat staat daar? Nou? Aan wie moet ik het vragen eigenlijk? Nou, nou. Patrice. Nee, nee hoor, Waar, Patrice, Ia... Voor jezelf. Nee, waar raak jij het meest gefrustreerd van en waarom? Nee, maar het is toch andersom? Nee, ik moet het briefje trekken, die toch? vraag nu. Maar ik raak het meest gefrustreerd van eh, als er hele slechte draaitafels staan. Oh ja, nee, dit is een leuke vraag. Wat zou je doen als je wakker wordt, de enigste persoon op aarde blijkt te zijn met twee schapen? Met twee schapen. Denk die schapen opeten. Oh. Alsof er dan niks is, dan, eh, ja, dan moet ik iets. Ja. Die bol eraf scheren, lekker warme trui aan. en schapenvlees. Wat staat hij hier nou? Je moet draaien. Schapenvlees. Gezondheid. Nou, komt er een schot in de zaak of... eh, Weer een briefje, maar die is niet van mij, hè? Eentje nog, eentje nog. Nee, niet van, voor jou. Nee, Ja. voor jou, voor jou. Voor jou. Oh, ah, ja. ja. Wat doe je naast het DJ zijn? Hoe ziet bijvoorbeeld je week eruit? Mijn week? Ben nou. DJ? <laughs> Nou, door, door de week werk ik op een eh, computergehoordhandel. Eh. en eh, heb ik twee kinderen en een eh, vriendin. Oké. En daar heb ik mijn handen vol aan. <laughs> aan het werk. <laughs> Beetje toch weer het verhaal van die alleen maar twee schapen, hè? Ja, zoiets. Maar ja, maar en nu? Ja. Eh, Volgens mij moet er iemand gaan draaien. Ja, als je kan zitten. daarom sta ik hier nog even, want ik wou alvast even van tevoren zeggen dat wat ik ga draaien weinig te maken met wat we normaal bij DTF doen. Dus jullie okay. van, Maar ik dacht, het is mijn verjaardag, je maatje schelen. Ja. Als je geen zin hebt om te draaien, hoeft het ook niet, hè? Jawel, jawel. jawel. Liever niet Maar even, even als een soort van inleiding, weet je wel. mensen niet denken van, wat dit? Dus je gaat alleen maar hitjes eh, draaien, Nou, het is wel eh, hier en daar wat oldschool verknipt oogje na. Maar voor de rest ga ik gewoon lekker Ja, doe je best. Ja, je hoort het wel daar. Jo, houden we. Nou, hij eh, oh, rent naar de, de boot, de DJ boot. Die is een stuk hier vandaan. Rennen, rennen. wacht, waarom, waarom? We moeten even de weg over.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 articuleren, weet je. Want af en toe lul ik veel te snel. Oké dan mensen, daar gaat hij. Komt hij dan hè? Komt hij dan hè? Komt hij dan hè? mag een dik applaus voor de one and only Jeff London himself. Yes, yes! Jeffy, Jeffy, Jeffy, Jeffy, Jeffy. Stiekem juicht ik zelf ook mee. <laughs> ja. Hoe is dat in je eigen verjaardag zo, zeg maar? Ja, leuk, lekker. Ted is ook aangesloten. Ted is ook aangesloten. <laughs> Teddy, is het? Lekker zitten knallen, Aangeschoten of aangesloten? <laughs> een combinatie van beide. Oh. Ja. Jeff, ja. tot zover een resume. Hoe heb je het allemaal een beetje meegemaakt, zo? Ja, één, eh, één grote verrassing. Ik denk, eh, net als voor de luisteraars, je wist ook niet wat er ging komen natuurlijk. En ik, eh, en ik idem dito. Dus, maar ja, al met al alleen maar superleuke verrassingen en heel mooi cadeau. En ja, echt, echt super. Ik doe normaal nooit helemaal wat aan mijn verjaardag. En, maar ja, zo kan ik 100 worden hè, met zulke verjaardagen. Ja, toch? Wat vond je van het, hip-house, het, hip-hop gedeelte van, van Vince en, en Darkraven? Ja, dat vond ik helemaal, helemaal kut. Ik ben meer van de, van de <laughs> electro en de techno en dat soort dingen. Dus eh, ja, was een beetje, eh, beetje afwachten nog. Nee, even ja, dat is echt speciaal voor jou. Nee, dat doen ze echt normaal nooit. Ik zit er dol inderdaad. Nee, ja, super vet. Sowieso van iedereen. Van begin tot eind. Uh, Simon, Raven Steve. Wie, wie hadden we nog meer? Ikzelf was ik dan aan. <laughs> en ja, wie er nu allemaal nog gaat komen, echt... ja, zeer, zeer dik allemaal. Oké, oké. Vet. Klaar staat, en misschien is dat ook wel een dik applaus waard, ja, er staat nog eentje. Ja, nog een eh, Ja, en die zat echt wacht op zijn plekje. En die heeft iets heel bijzonders in petto voor jou. Want die heeft ook echt gewoon een verjaardagsset voor jou eh, bedacht. En, ik, heb, eh, ik heb net al een, een, stukje van gehoord. Want ik draaide zelf wat dingetjes van het Underground Construction. Leef voor. Zeiden van, nu is het afgelopen. Hè, want ik heb, dit, oh ja, kut. Dus dat betekent in ieder geval dat we heel erg op één lijn zitten. Dat ik het echt heel Precies. Eh, nou voor we verder gaan, eh, mensen, dit is eh, de ja, de, de birthday bash of Jeff London. En ja, we gaan mag, mag ik niks met die, want uh, vind je wel lekker uit die pot ja, mogen grabbelen. mag je dat. Ik heb niks. Nou, ik even voor de uitleg. we hebben daar geen tijd voor. even voor de uitleg, er staat hier een, hele grote pot met allemaal vragen in een, een, ja, een, soort van, hoe noem we het, een grabbelbak hè? Weet ik een grabbel er eentje uit, jongen. Pak er eentje, jij je hand past er niet eens hoor. <laughs> Pak er even eentje uit. alle snoeppot, weet nou, je, waar je hand niet in past. Kom eens even op, op je eigen verjaardag. Vertel eens even. Eigen, nou, ik hoop Wat staat er? Wat staat er? Het is wel een lange. Nou, vertel eens even. Wat was naar jouw mening het beste feest waar je hebt opgetreden en waarom? Nou, hoe kan ik anders antwoorden dan met vandaag mijn verjaardagsfeest? Nou, dat bedoel ik. Ja, toch? Dat was een beetje... Ja, <laughs> nog eentje. nog eentje. Nog eentje dan, nog eentje dan. Eh, wat is de meest gênante moment wat je ooit hebt meegemaakt? Nou, hoe kan ik anders antwoorden dan hier op mijn <laughs> eigen verjaardagsfeestje? Nou, dus ze kunnen er heel van afgaan. Is de laatste dit, hè? Ja, want mijn hand eh, blijft uh, Ja, dat snap ik, ja. Oh, wacht, deze heb ik denk ik al uitgepakt, of niet? Ja. Weet ik niet, weet ik niet. Ja, ik, ik gooi ze weer terug erin. Dat is eigenlijk niet de bedoeling, hè? Ted, nou, als nou, Ja, even snel. Ik hoop dat het een... Ik zal het antwoord kort houden. <laughs> wat is op dit moment jouw top 3 qua nummers en waarom deze? Ja, dat is een leuk nummer, ja. Ja, die, eh, die eh, laatste drie die, die ik net gedraaid heb, want eh, die, die, wou ik nog even inprakken dan voor het einde. Dus Best mooi antwoord. favoriet, ja. Hey, mensen, kan ik anders antwoorden dan... Nog even een, een, mooie boodschap, want we hebben echt veel luisteraars nou. Hè? En dat is echt alleen maar top. En ik, ja, nogmaals, het ligt een klein beetje aan de PR, maar waarschijnlijk ook gewoon aan het feit dat jij jarig bent, Jeff. Dus ja, ja, mijn hele familie uh, heb een computertje <laughs> gekocht. En nou, oma zit in het zorgthuis, maar die kan inloggen op alle pc'tjes daar. Dus die heeft heb heel erg de best gedaan in, tijdens de koffieronde. Dat is gewoon spelen. dus. <laughs> het is eigenlijk een beetje cheaten, maar dat kan mij het schelen. Goed, maar blijf even hangen, want eh, nu gaat draaien Ham DJ en eh, er, komt nog veel en veel meer. Dus eh, normaal gesproken stoppen wij om een uur of één of twee, maar we gaan echt nog veel en veel, veel langer door. Dus blijf even plakken. En ik zou jij willen vragen om de volgende liedje aan te kondigen. Nou, voor de, voor, voor de liefhebbers van eh, Underground Construction, eh, voor, voor de kennis UC-label uit eh, Chicago, als ik me niet vergis, of Detroit. Nou, ik zeg even niks. <laughs> maar gaan lekker verder. Amerika ergens ook. <laughs> Ja, maar zoiets. dat soort dingen, weet je wat die van houden, die zitten de, de, komende tijd, want ik weet niet hoe lang die gedraaid is. Ja, het is goed in ieder geval, die dit wordt lekker beuken, knallen, stevig, alles nog eens wat. En lekker feesten met eh, niemand minder dan... Mensen, mag ik een dikke applaus voor de one and only Handy J! <laughs> my mind, what you doing to it? My mind, what you doing to it? My mind, what you doing to it? My mind, what you doing to it? My mind, what you doing to it? My mind, what you doing? to make you move. dan heeft hij de DJ contest dus niet gewonnen. Maar ik wil toch een dikke applaus. DJ Ham, DJ, yes, yes, yes, yes! Lekker man. Dank jullie wel. Heel beheerst en heel, <laughs> ja, toch wel heel gek eigenlijk wel. Toch wel, ja, ja, ja. En je zei, ik heb, ik heb mijn plan, hè, zei je. Nou ja, plan, plan, plan is zover. Hè. Eh, we moesten wat aparts doen voor uh, onze Jefferson. Voor mij, zo ja. ja, ja. <laughs> Iets aparts hij, is, op mijn 30ste verjaardag geweest. Dus dan kan ik het niet maken om niet op de zijne te komen. Kijk, Kijk eh, ik ben wijs. Ik ga niet op de fiets. Ik deed dat wel. Hij deed dat wel. Maar het was een stukje dichterbij. Precies. Heb ik iets gemist? Ja, ja, <laughs> ja. ja. ja eh, Ham, zijn verjaardag, zijn dertigste... Dertienste... <laughs> zijn dertigste verjaardag die, uh, vierde hij in, uh, in en Leiden. En ik woon in Alphen aan de Rijn. En ik ben lekker met de fiets naar Leiden. Dat Staat, gewoon fietsen man. Ja, hij Jeff van, van, van Katwijk naar Spijkenissen ook een beetje <laughs> overdreven. ja. Heeft iemand de tijd eh, bij zich uh, eh, op een klokje of zoiets? Iets? voor twaalf. Is Peter in de buurt trouwens? Die schijnt heel grappig te zijn. Het is uh, twee uur. <laughs> Die is aan blowen. <laughs> Ja, Peter hoort nu zijn naam beneden. Ja. Denkt, huh? What the fuck? nee, het is volgens mij iets van 1 uur, 2 uur? 2 uur. 2 uur. Nu al? 3 over 2, 2 over 2, 1 of 2. Ah, man. Ja, Jeff, ik moet je echt eerlijk zeggen, vanuit eh, mijn perspectief gezien, ik ben zo gelukkig dat het allemaal zo tof is geworden. En eh, ja, hoe, wat vind je er zelf van? Ja, nee, heel kut eh, als je nou zegt wat Nee, nee, nee. vanuit mijn perspectief gezien, ik, ben, ik zo gelukkig dat het allemaal zo, uh, weet ik voor wat je <laughs> Nee, ik vind nee, serieus leuk van begin tot dan uh, ja, eind kan ik niet zeggen, want het is nog niet afgelopen natuurlijk. Nog langer niet. Eh, nog langer niet. Nog langer, niet. precies. En ik, ik zie dat je eh, iemand nog bij je hebt getrokken. Ja, iemand die net bij de mics past, zeg maar. <laughs> Een weeskindje. <laughs> nee, we hebben hem al genoeg gepest. Hey, we hebben Peter al geïntroduceerd, of niet? Eh, nou, de, de, nieuwe man van de PR. ja, nee, die eh, is nog wel even weg, denk ik, of niet? Die, oh. die is verder weg dan wij denken. <laughs> <laughs> dat denk ik Hij is er wel, maar toch ook een hogere sferen. <laughs> Die waterpijp net, echt, dat was echt de killer gewoon. <laughs> ik weet van niks. mag ik, ik wel. Mag ik even douzen. Ja, tuurlijk. ja. dat is een inside eh, joke, maar hij was heel leuk. Ja, er kwam ik iemand met een waterpijp. Echt zo, zo van, ja, appeltjes. Nou, dat was niet alleen appeltjes, denk ik, of zo. Maar goed, maakt niet uit. Het <laughs> was wel heel gezellig. Dus. En iemand was het niet gewend. Ik had het even, <laughs> ik even tien minuten heel moeilijk. <laughs> maar dat maakt verder niet uit. Hey, ik hoor trouwens helemaal geen muziek meer. Mensen, is er nog een nee, hij hebt scheid Hij zet het gewoon uit. nee, even muziek van Even een achtergrondmuziek, ik kom op. Niet van die... Uh, Abba of zo. van hè, eh, de frisselsizzels. Kijk eens, daar al. Hé, hey, daar hebben we Peter. Kom eens even bij, jongen. Kijk, Peter. Hey. wat is, je, dit is jouw eerste avond hier bij OTF. Ja. Hoe ervaar je dat allemaal zo, zeg maar? Ja, eh, supergezellig. Ja, toch? Nest, alsof ik hier al jaren kom. Eh. Ja, een klein beetje een magisch Mattie. Een klein beetje zo wat? voelt dat, ook. ja, <laughs> <laughs> zo, voelt het voor ons ook. Al, Dichterbij. Maar, maar jij moet een, een band hebben met, eh, met Jeff daar, zeg. Want jullie zijn beide van het Utrechtse, zeg maar. Ja, ik heb net even een tijdje met hem zitten lullen. En toch wel wat raakvlakjes. Ja, lachen, man. Wat raakvlakjes. Wat raakvlakjes, hoor. Toch wel wat raakvlakjes, zeg <laughs> en, en waar zitten de raakvlakjes, zeg maar? Ja, geen idee. Vooral in Utrecht, denk ik. Vooral in Utrecht ja, precies. dat, zegt hij helemaal goed. Nee, eh, nee ja, ehm, uitgaan natuurlijk een beetje dezelfde locaties, dingetjes, feestjes. En, eh, Ja, nou Peter gaat de PR doen van, eh, van, zo, van een herrie op de achtergrond. <laughs> Ja, ik, ik, weet niet wat ABBA heb uitgebracht zo, maar... <laughs> Deze kom ik niet. <laughs> dat maakt ik helemaal niet uit. Maar Peter gaat zich bemoeien met de PR van DOTF. En eh, mensen, maak je boys maar nat. Want dat gaat, eh, dat, dat gaat een keertje irriteren. Maar je wilt het echt wel weten hoor. Ja, je ja, ja, ja. wel tegenkomen. Ja, dat, dat komt goed. Hey, maar ook vooral Utrecht. En dat, eh, ja, ik, ik, ik, ik krijg nog wel eens wat, wat naar mijn oren toe van... jij stomme Rotterdammer of kakkerlak of dit of dat. Is dat zo? Ja, ik kom gewoon uit Culemborg. Oh. Ja, ja nou, maar ik, eh, ik, ik, eh, voor mij krijgt nooit hoor. Nee, dat snap ik wel. Maar ik, ik kom uit Culemborg en ik, ik woon nu toevallig al een jaar of twaalf in Spijkenisse. Maar dat maakt mij geen Rotterdam, hè. Verre weg van. Nee, dat is ook wel zo. Dus dat uh, moest ik nog even zeggen, of niet? Ja, duidelijk. Duidelijk, oké. Eh, hoge training, man. Hé, statie. weet man. Hey. Stomme In de muziek maakt het gewoon niet uit waar je vandaan komt. Nee, dat, wou ik ook wel weer zeggen. snap, ik snap het hele gesprek Maar ik moet je wel eerlijk zeggen, als ik dit op de achtergrond hoor, ik weet niet wat het is. Maar wat is dit trouwens, Maxime? Ja, ik weet het niet. Heb je ook nog een B-kant, of niet? <laughs> Doe die, die andere kant even, Dit, is echt... Uh... <laughs> Heb je die niet van Barbara Streisand, die House? <laughs> die nieuwe, die nieuwe. Als Alsof er een Barbara Streisand doodgaan is of zo, of niet? Ja, dit is, oh, nou, nou, uh, dit, eh, ja, zo dit, beter dit. is al beter past weer bij, be meer beter bij Peter's mood, denk ik. <laughs> ik heb geen microfoon op, hoor. Ja, dus ik nou, <laughs> je hebt geen microfoon op. <laughs> of, <laughs> dus hij kan niet in de speaker lullen. <laughs> nee, niet in de koptelefoon lullen. Het is al laat, mensen. Het is al laat. Hey, mensen, het was wel echt bewonderingswaardig. Want ik zat nog even te, kijken naar de aantal luisteraars. Maar het is gewoon van begin tot eind gewoon evenveel. En echt, mag ik een klein applausje voor de luisteraars? Want dat, dat, is wel echt een applaus. Bedankt alle zes. <laughs> ik weet niet wat we anders hebben gedaan, maar schijnbaar eh, valt het in de smaak. Dus alleen maar goed. Ja, ik, ik dacht dat mijn ouders altijd vroeg naar bed gingen, maar... Uh... <laughs> ze hebben de computer aan laten staan. ze hebben de ripper aangezet. ja, ja, ja. Hoe werkt het ook alweer? Jeff, moeten we dan op record drukken? Record. Het rode Record. Ja, dan zegt die andere van ja, want hij draait in mijn platen. <laughs> record maar we gaan er even door. Maar voordat, voordat we echt helemaal verder gaan, want er komt er echt genoeg aan mensen. Dus eh, nodig je mensen. Jezus <laughs> Christus. Wat zeg je wat over mij, Mark? Ik doe het even overnieuw. Nodig, je vrienden en, eh, kennissen uit. Die houden van eh, oldschool, want er komt echt nog heel veel aan. Want Maxime staat al klaar, maar voordat we verder oh, gaan. Oh, oh, oh, oh, oh. ja, ja, ja. Er moest nog iemand met zijn hand ja, in die ja, pot. Ja, er moest nog iemand met... Ja. Nou, welke hand past erin? <laughs> Probeer jij nou, het. Een beetje veilig zo daarin. Uh... <laughs> proppen, proppen. Oh, ik, die, is gelukt. Ja, die zijn al gepakt. Voor Even voor de uitleg. We hebben hier een pot met, eh, voordat je verder gaat. We hebben hier een, een pot staan met alleen maar van die uh, verkronkelde papiertjes waar vragen in staan. En die moeten die, de DJ's gaan even trekken. Dus, maar eh, vragen die al geweest zijn, mogen die nog een keer? Want ik heb ze net allemaal weer terug in de pot <laughs> geflikkerd. nee, liever niet. dit is een nieuwe. Oh, vertel. Deze, deze twee schapen. Oké, okay, Ham jij komt naar zijn vraag. Vertel eens even, jongen. Wat wilde je worden toen je nog klein was? Dat nou, dat, dat ten eerste. dat, nou, dat, heb je al bereikt. Eigenlijk is dat een heel gek verhaal. Ik heb altijd kok willen worden. Nou, wat raar. Jij bent toch helemaal niet zo van het eten? Nee, nee. Ik bedoel, eh, slank en... Eh, ja, ja. Hoeveel moet jij nou in een keuken? Nou, ja, nee, dat, toen ik na, na vier jaar ook eindelijk mijn opleiding afvat, dacht ik precies hetzelfde. En nou, heb je er wel iets, iets mee gedaan in dat, voor koksopleiding? Ik heb eh, mijn diploma gehaald. Oh, Dus je bent echt kok ook? Ik, ja. Oh, ja, want ik, heb jij stiekem dan ook die lekkere appeltaart gebakken die bij jullie stond? Of is dat toch echt van het vrouwtje? Deze was van het vrouwtje, maar de eerste was van mij. Maar dat is ja, de, Eerste heb ik, niet ik zeg voor een vraag hoor. Ik zeg binnenkort een keer lekker eten bij Ja, oké. Wanneer zijn we uitgenodigd? Eh, nou joh, eh, je komt er langs. Op zijn volgende 30 Liek, je hoort Ja, ik heb al besteld bij eh, Angelique. Oké, volgende vraag. Komt-ie. <laughs> wat staat hier? Wat staat Wat is het meest gênante moment wat je ooit hebt meegemaakt? nou, <laughs> ja, dat zou ik echt niet weten. Nou, dat is al vrij gênant op zich. Dat, dat is al vrij gênant. Ja, ik, ik, eh, misschien, eh, nou ja, dat is niet eens. Dat is eigenlijk ah, gewoon, even, even, gewoon even over de top. Gewoon even, het is al, het is al na 12 uur. de, de, kinderen luisteren niet meer. Ik kom op een bruiloft uh, mijn lul uit mijn broek in en ik. <laughs> We gingen naar Parkzicht. Ja, <laughs> en ja, ja. en eh, het was in de tijd dat ik eh, zeg maar eh, van nou ja, het CBR die vond was om auto te rijden in die periode. Dus toen kon ik lekker borreltje doen, want ik hoefde niet te rijden. Normaal rijd ik altijd als we naar een feestje gaan. Dus toen heb ik zeg maar mijn halve maand salaris er doorheen gezopen naar ho. En toen gingen we met de taxi terug. En die vent, nou voor mijn gevoel reed hij van Rotterdam naar Katwijk binnen 10 minuten. Zo hard ging die. Dus toen ik thuis was, toen ging mijn maag een beetje ja, anders als normaal. Mhm. Toen ben ik naar boven gerend. Heb ik eh, heel erg eh, moet, moet spugen. Helemaal leeg gespuugd. Ja, nou komt, nou, nou komt hij, nou komt hij. Oh. uren duurde dat. Daarna, <laughs> ik denk omdat ik in de buurt van de wc moet zijn, <laughs> ben, ik maar naast de pot gaan slapen. <laughs> en Kijk. Dat, is, dat, dat hoeft natuurlijk niemand te weten, tenzij je vrouw daar foto's van Ja, maakt. Dat, dat, is hier gewoon wekelijkse kost. Dus ik, ik, ik, ik, zoek het gênant Maar, maar ik, ik, kom uit een net dorp. Zo, nee, nee, En ik weet niet of het altijd altijd over het uh, desbetreffende huidige toilet gehad. Maar het huidige toilet heb ik gezien. En daar kan je best wel na slapen. Ja, nou, is dat... Uh, is eh, ruim zat. Ja. Is oh ja. al? Ja. Oké. ja, dan kun je gewoon met, met je benen gestrekt poepen hoor. <laughs> Jeff, voor jou nog even eentje jongen. Oh. <clears throat> Want we gaan zo verder, want eh, voor de mensen afluisteren, of, afluisteren afhaken. niet afluisteren, hè, dit, hè? Nee. is een beetje een <laughs> Ik kan, niet, ik kan niet lang genoeg beginnen over die, over die waterpijp hier Nee, Want man, man, man, man, man. Maar goed. allemaal last. Hey, oh. Peter, nou, nou, ik, heb, ik heb er een, ik heb er een, ik heb er een. Oh, kom eens even. Wat zou je willen weten als je in de toekomst kon kijken? <laughs> nou. Wat er allemaal nog gaat gebeuren vanavond. Oké, volgende vraag. Ja, was een kut antwoord. Ja, kut antwoord. Nee, ik weet niet. Ik weet niet zo van de Ja, maar zat er al niet goed Wacht gewoon op maximaal zijn plaatje erin heb gejaagd. Dan zijn we er ook weer op. Wat zou je absoluut niet doen voor 100 miljoen euro? Nou, wat nou. ik absoluut niet zou doen is natuurlijk eh, mijn, mijn zoontje iets aandoen of iets dergelijks. Eh, dat is wel een heel eerlijk antwoord. Ja, nee, maar dat zou ik raar zijn als ik, eh, als ik dan <laughs> zou zeggen van... Eh, nou, ik eh, zou niet in mijn bed plassen. dan, dat iemand kan van... 100 miljoen als jij het jochie... en nog eentje dan. Nog eentje. Mag ik er dan nog eentje doen? Gewoon uit het hoofdje? Ja, mogen we uit het hoofdje of uit de pot? Nou, gewoon uit het hoofdje. Patrice, die is een week aan het nou, geweest. Ja, alles op de briefjes getypt. Zo, <laughs> al de die strookjes uit het hoofdje. <laughs> nou, deze is, deze is niet leuk. Dit was een vraag van wat voor muziek luister je thuis bent of in de auto zit. Maar... maar, ik heb een goede voor je. Oh, jij gaat, oh, je gaat een vraag stellen uit ja, ja, ja, Oh, ik dacht dat je een pot wou trekken, of een eh, briefje wou trekken uit het... Uh, ah, weet ik veel. Stel maar. Wat is het eh, mooiste moment van deze avond voor jou geweest? Het mooiste moment van deze avond? Dat is moeilijk te zeggen, want de avond is nog niet voorbij. nou, in principe was het, het, uh, poepen spijkerpoepen en het koekhappen was... <laughs> nee, ja, ja. Nou, serieus? Ik, nee, ja, ik, ik vind het allemaal een hele, hele mooie avond. Maar voor mij persoonlijk is het wel inderdaad het, cadeau wat ik gehad heb. Omdat ik daar gewoon enorm eh, mee geholpen ben. En eh, nou. dat ik dat echt zeer op prijs stel. Dus. Toch een klein traantje. En weer geen mm. muziek op de achtergrond. <laughs> en maar wat is het mooiste moment van de avond tot nu toe voor jou? Ik ik heb toch twee platen mixen. Voor mij was het... Eh, ehm, het mooiste moment dat um, Vince en Steve gewoon echt hip aan draaien waren uit de jaren 80. En, en in jouw hele DTF-verleden, eh, wat was daar de mooiste? Ik weet dat het te veel is om op te noemen, maar als je er echt één mag kiezen. Het mooiste moment uit, uit het verleden van DTF? Ja, wat met DTF mee mogen maken of uh, weet ik veel wat. Of eh, dat uh, is slapende mensen naast de pot. Met stipt op nummer 1 de 24 uur die Robert hier gedraaid heeft. In, tijdens de... Ja, dat, dat was zo bijzonder. dat daar daar valt gewoon niks aan te tippen. Dat was zo gek hij stond hier gewoon 24 uur lang in zijn uppie te draaien. En we waren hier met z'n allen bezig om hem draaiend te houden. En hij heeft gewoon geen moment gestopt. En dat was tijdens de 97 uur, wat uiteindelijk 100 was geworden, ehm, geloof ik. Ja, dat klopt, ja. Dus voor de mensen die het niet weten, er was een uitzending van DTF, 100 uur lang non-stop. En Stanton heeft er in zijn, in zijn eentje... En 24 uur gedraaid. en op het einde zat hij echt gewoon zijn, zijn kuiten te masseren, omdat hij gewoon niet meer op zijn poten kon staan. Ballen te ja. en, eh, nee, maar dat, dat was echt heel mooi. En het mooiste was, zeg maar, toen hij die set begon... Begon die met een plaat van Enigma. Ja. Ik, ik, de titel eh, die ontschiet me even, maar goed, een, een plaat van Enigma. En toen hij begon, toen wist je al van, de, er gaat wat geks gebeuren. Ja. En dat, dat, wat er toen gebeurde, dat was het mooiste wat, wat mij ooit is overkomen. En die middelste plaat voor alle die die draaiden toen. Ja. Ja. Ik vond die... <laughs> ik wou graag de titel weten van die plaat die hij op 8 uur en 36 minuten draaide. Dat vond ik een goede plaat. Ja. Nou. Kom maar op, kom maar op. Nee, maar genoeg onzin, want eh, we hebben nog wat eh, muzikale dingen op de Ja, onze staan, Benjamin staat eh, achter de Wheels of Steel. En die, <laughs> die was onderdeel van, van de DOTF DJ Contest. En die haalden het bijna niet, maar die was door als ja, reserve DJ, zeg maar. Waar zijn eigenlijk de mensen die het wel gehaald hebben? Want er staan <laughs> die het niet gehaald hebben. <coughs> nou, die hadden we ook vanavond. Dus Simon. Oh ja, Simon, ja, ja, tuurlijk. Ja, ja, Simon was nummer 1 en Ries was nummer 2. En eh, eh, ja, onze vriend hierachter, eh, Stylo, was nummer 3. Is het nou Stylo of Stilo? Ja, wat is het eigenlijk? Stilo. Stilo, hè? Stilo? Stilo? Weet je zeker? ja, dat zegt hij zelf. hoor het net uit zeer betrouwbare bron. Ja, <laughs> van iemand die dat, die dat moment... Iemand die dat misschien kan weten, die zei dat net. <laughs> Oké, oké. Nou mensen, dan wil ik uh, vragen om nog even te blijven hangen, want er komt wat geks aan. En ik wil een dikke applaus voor een eh, man eh, naar mijn <laughs> hart, die nog <laughs> vrij jong is. Nou, anders Jeff, op jouw eigen verjaardag ik hem zelf eventjes aan. Oh, mag ik dan ook bij een keer stilo zeggen? Of Ja, voor mij wel. Nee, ik doe Ja, doe maar wel, joh. Nee, ik zeg gewoon stilo. Dames, wat, wat ga je draaien, Stil? Want ja, ik ken jou voornamelijk van de, van de early rave, van de wat hardere dingen. Ja. Ga van je de, eh, wat, wat, van de early jazz. Oh, ik krijg al een big smile, dus ik neem aan dat het nu niet eh, minder zacht gaat worden. Dus voor de echte liefhebbers. lult door me heen. Oké. nee, van de, voor de echte liefhebbers van de, van de Early Rave. Willen wij een dikke applaus? Dingen, eh, voor de one. Een dikke applaus voor de one. En only. Zie ik hier op mijn, hoe heet ding? <laughs> een tekst. Autocue. <laughs> iPad. Autocue, ja. Op iPad. op mijn autocue, een iPad. Mag ik een dikke applaus? Voor de one. En only. DJ... 呆喽！ <laughs> new for the underground. bedankt voor het luisteren. Het is, een, eh, het is een bijzondere avond. En we hebben nog veel luisteraars. En dat is eh, ja, ongebruikelijk op dit tijdstip, zeg maar. <laughs> maar Maxime, misschien moet het ook eventjes in het eh, internationaals doen. Want <laughs> we beschrijven luisteraars uit de UK, maar ik wat allemaal. My English is pretty good. My English sucks pretty bad. <laughs> Oké. So let's try both. I'll translate. Oké, nou laten we eens even proberen met het bedanken van de mensen die buiten de, de, de grenzen van Nederland luisteren. Ja. To, to, all the people listening abroad. the, the Netherlands. Thank you very much for listening. Yes. Um, yeah. We appreciate it. <laughs> Uber thanks. <laughs> <laughs> I, uh, I, I don't speak German, so. Uh, no, uh, we, we need it. but we like to thank you from all those people from over the borders yeah. of the Netherlands. Thanks for listening. And uh, this is what we do we, we bring you the, the, the old, old, school, school sounds. Flavor Oh, oké. Okay. Dat was, uh, oh, was oldschool stereo. <laughs> school flavor. old school flavor. Maar eh, mensen, bedankt voor het luisteren. Eh, we stoppen er zo mee. Ehm, we draaien nog misschien twee plaatjes. En dan is het ook echt gewoon klaar zo. Maar uh, ja, voordat we dat doen wil ik nog even iemand heel erg in bijzonder bedanken. Dat is Peter. Peter, bedankt dat je erbij bent. En ja, <laughs> we staan hier met z'n twee te klappen. <laughs> dat is ook wel heel fijn. Ja, je wat, hè? Dank jullie wel, dank jullie wel. Oh, kom er even lekker bij, vriend. Ouwe, ouwe. er is nog een mic over daar zo, aan die kant. Kom er lekker bij, joh. Doe eens even lekker in je Utrechtse praten, jongen. Ja, jochie, hoor. <laughs> Hoe heb jij deze, want het is voor jou de eerste keer dat je hierbij bent hè, vanavond. Ja, nee, super. Hoe heb je het meegemaakt, zo DOTF? Nou, nee, eh, alsof ik er al jaren kom. Top. Nou, dat is fijn. Dat is echt... Eh, dat is goed om te horen. Leuke muziek gehoord, goede setjes. Maar wat je nou hoort is wel helemaal top, toch? Ja, nee, dat, eh, dat is wel in mijn straatje, ja, zeker. Ik heb met, met, met, met Maxime heb ik een bepaalde ehm, samenwerking <laughs> in gedachten die nog tot stand moet komen. Want ik ben meer van de club en de old school en hij is meer van de early rave. Maar wij gaan elkaar vinden ergens. Ik weet niet waar, maar... Een gulden middenweg, <laughs> ja, <laughs> daar ergens, of niet, Mattie? <laughs> dus, uh, maar goed, eh, nog twee plaatjes en dan stoppen we er echt mee. En ik wil iedereen bedanken voor het luisteren. En eh, Maxime, jij bedankt voor je aandeel. En ja, Jeff is al weg, maar goed. zag je de glimlach? Jeff, alsnog gefeliciteerd. Juist. de glimlach op, op zijn gezicht was echt gewoon, ja, priceless. Ja. ja. dat sprak boekdelen. So everyone around the borders of the Netherlands... please uh, uh, stay aware of the fact that we uh, are about to turn about two more vinyls. <laughs> That's my very baddest English that I could do. <laughs> no, yeah. <laughs> well, we're gonna spin two more records, and then oh, and then it's Asta Fiesta. Hasta la vista. Baby. Hasta la vista, Mr. Uh, Barretta Piana. Oh, you got it right. Yeah, I got it right. <laughs> Okay. But if you are uh, over there from uh, outside of the borders of the Netherlands, please, um, hoe noem je dat? Dat ze over ons moeten praten? Talk about us. Oh, talk about us. the more the better. Yeah. Dus. Free publicity, hè? Yeah, free pub yeah, publicity. Yeah. Blub, blub, You don't have to smoke so much weed, man. Nee, I know. Waterpijp, hè? <laughs> Waterpijp. <laughs> Too Much track And then it's uh, finished for DOTF Radio for this night. And uh, thank you all for listening. En als je hebt geluisterd, bedankt voor het luisteren. Het was echt een hele toffe avond. En nogmaals, we hebben echt nog nooit zoveel luisteraars gehad. Dus misschien Jeff ligt het aan jou. Misschien ligt het aan de show. Of misschien ligt het aan de DJ's. Ik weet het niet. Maar wat het ook is, bedankt voor het luisteren. En tot zo. Moeten je niet even eh, reclame maken voor volgende, eh, volgende show? Oh, dat kan je toch wel doen. 3 december. Oh. Wanneer was het? 3 december? Ja. December the 3rd. <laughs> <laughs> The, yeah, DJ Candy, DJ cut. Candy Cuts. Cuts, yeah. From yeah, the UK. From the UK. Spinning some breakbeat. With breakbeat, yes. Together yes. with? With a break, break, break, beat, beat, beat. Finch, What? Enta? Oh, sorry. What What do you say? uh, <laughs> I'm mad of you, man. <laughs> yeah, of course. No, uh, the, the the third of December we got a breakbeat show together with uh, DJ Kenny Katz from Kenny the UK. Katz. Yes, and, and uh, we're going to promote the UK breakbeat here in the show of the OTF, and together with the DJs uh, Vince and uh, Panic and um, myself. And what more? I don't know. I, it's <laughs> your show. Me neither. <laughs> yeah, we have to plan with the rest of the DJs. But okay, that uh, we are going to update you uh, with that later. So, ja, zie je, mijn, is niet zo goed. <laughs> Sorry. Ah, ja, come on, man. Ja, ik kom een aardig end. Je moet zo'n lui eh, studie doen. Ja, ja, ja. ja. hey mensen, de groeten en uh, tot straks. Misschien nog, wie weet. We, we gaan toch over twee platen stoppen. dus. Ja, dat is goed. Ja, dat Hoi. It's way beyond bad bedtime, maar eh, je luistert al eh, urenlang naar DJ's Stilo en Sneaky D. Yes, yes. 底线钱充满，底底线钱充满。 and gentlemen. dan nu uit onze eigen rotje knor. De Euromasters. <laughs> Cor, geef eens vier vooraf. 哇！ are you Well, are you it. Ja, mensen, wat fantastisch dat iedereen nog luistert. <laughs> Dat is helemaal nergens over dit. Ongelooflijk. Ja. Bijna half zes, man. <laughs> Ja, maar we zijn ook een keer nuchter, hè. Dus dat is het misschien prettig om naar te luisteren, denk ik Ja, oké. Ja, het gaat in ieder geval wel lekker. Het gaat lekker, toch? Ja. Ja, en ik, want mijn complimenten naar jou toe. Wat betreft eh, club en, uh, en ja, hiphouders en al die shit. En, ja, eh, complimenten naar jou toe. Ik zat op te wachten. Kom maar, kom maar, kom maar. Ja, het gaat lekker. <laughs> In tegenstelling tot vorige keer is het echt 300% eh, <laughs> vooruitgang. Dank eh. u, dank u. Maar ik kijk naar mijn leermeester. Dus, dus <laughs> ja, ik, ik, leer jou, ik leer jouw club en jij leert mij jullie race draaien natuurlijk. Maar als het goed is eh, heb je dat vroeger ook gedraaid? Ja, dat heb ik heel lang gedraaid vroeger. Maar te lang niet gedraaid, waardoor het weer een ah, beetje dat, zeg maar, verwaterd. Hè? Dat, dat, zo door je vingers, zeg maar. Hè? Je moet het gewoon weer eventjes opnieuw... Uh... Herontdekken. Herontdekken. Herontdekken. Ik, ik zet die platen vaak. Wacht even. Deze. Oh. Hoppa. Dus, ja nee, ik, eh, hoe, hoe heb je de avond beleefd eigenlijk? Ik vond het echt super tof. Ja, ik vond het ook cool. Ik en volgens mij, eh, ja, eh, Jeff zat er ook helemaal in en die heeft het ook echt waanzinnig aan zijn zingen gehad. Ja, en, super vette muziek gehoord Volgens mij hebben we gewoon een hele toffe show neergezet. Maar hoe laat heb jij het trouwens? Want ik heb geen horloge bij de hand. Ik heb wel een telefoontje hier. Even kijken hoor. Volgens mij is het half zes ongeveer. Het zal toch niet? Zoiets. Nou, ik kan het bijna niet geloven. Even kijken. Ja, half <laughs> dus zes of niet? Tien, voor half zes, tien voor half <laughs> zes. kijk. Ja, wat gaan we doen? ik moet morgen moet ik om, ehm, even denken hoor. Ik moet morgen om drie uur s middags in Helmond zijn. Dus als we dan nu nog een uurtje doorgaan, ja, dat komt wel goed. <laughs> dat gaan we, gaan lukken. Nog een uurtje, gaan, maar dan wel even gewoon, alle, gewoon vol gewoon even alles eruit. Is goed. En ik wil echt voornamelijk iedereen die nu nog luistert, want echt, dat zijn echt nog een <laughs> flink aantal mensen. Bedankt voor het luisteren. Dat is eh, ja, toch wel wat waar, denk ik. En, uh, Muchos gracias. Ik, ja, ik weet niet wat je <laughs> vanavond al in de planning had, <laughs> maar als je nu nog rond dit tijd zit, wacht je... Uh, vanochtend, mensen moeten weer gaan werken op zaterdagochtend. Ja, ja, je zou het zeggen. maar goed, dat je nu nog luistert, echt mensen, echt diep respect. Je kan niet zien, maar ik maak een diepe buiging. En dat is echt volledig terecht voor de mensen die nu nog luisteren. Ja, hij was heel diep. Dus ja. Dus eh, nog even plaatjes doen en dan, eh, dan is het ook een keertje klaar hier, denk ik. En nog even een paar eh, rammers. Wacht, moet je luisteren. Deze is zo vet, die Moet je luisteren. Ja, ja ik ken hem, ja. Komt-ie. Dit is zo'n plaatje. Ah, het, kan toch wel wat sneller? Nee, dit nee, komt goed. Komt goed, <laughs> Mensen, echt onwijs bedankt voor het luisteren. En blijf er even lang. Zo, zeg ik nou langer? Ik zei lang, hè? Ja, blijf, nou, ja maar je hebt al heel de avond een beetje splaak geblek. <laughs> ja, dat heb ik, kan niks aan doen. Ja, dat Typisch ik. hey mensen, geniet nog eventjes van wat er komen gaat. En voor strakjes, ik hoop voor strakjes wel te Ja. Tjallos! Ja, in ieder geval. Hoi! Mazzel. op.